Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk gaat de zoekactie naar vakstukken van vlucht MH370 uitbreiden. Het land is van plan om meer materieel in de lucht en op zee in te zetten... bij het tropische eiland Réunion. Dat melden Franse media. Op het eiland in de Indische Oceaan zijn deze week opnieuw brokstukken aangespoeld... die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen MH370-toestel. Er zouden onder meer een deel van een vliegtuigraam... en kussens van vliegtuigstoelen zijn gevonden. De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart vorig jaar. Het toestel was op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel komt binnenkort een extra opvanglocatie. Het gaat om een ruimte waar nieuwe asielzoekers de tijd tot hun registratie door het COA kunnen overbruggen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is de extra locatie nodig om te garanderen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft bij het aanmeldcentrum is vanwege een grote toeloop een achterstand ontstaan bij de verwerking van registraties. De Nederlandse asielzoekerscentra zitten overvol. Dat komt door de grote instroom van vluchtelingen en omdat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning niet doorstromen. De bomaanslag in een moskee in het zuidwesten van Saudi-Arabië is gepleegd door de semitische Staat. Een soedische splintergroepering van de terreurbeweging heeft op Twitter de verantwoordelijkheid opgeëist. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven. In de Europa League is Vitesse uitgeschakeld. De Arnhemmers verloren thuis in de derde voorronde met 2-0 van Southampton... nadat ze vorige week in Engeland ook al hadden verloren. De wedstrijd werd vooraf ontsierd door rellen in de binnenstad van Arnhem. Zo'n 60 mensen werden opgepakt. De Alkmaarders plaatsten zich wel voor de vierde en laatste voorronde... door de tweede wedstrijd tegen de Turkse Basak Sehir te winnen. Het werd 2-1 in Istanbul. Het weer. Vanavond kan in het zuidwesten een onweersbui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint de dag met vrij veel zon, maar in de loop van de middag en avond is er kans op flinke onweersbuien. Het wordt dan 22 tot 28 graden.